Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat lid is tijd met bijna 200.000 gedaald. CBS zegt dat er nu 1,7 miljoen vakbondsleden zijn... het laagste aantal sinds 1990. Er zijn vooral minder mannen lid. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is juist gestegen naar 654.000. De vakbonden spelen nog steeds een belangrijke rol bij cao-onderhandelingen... waar de meeste werknemers onder vallen. Aanpassingen aan het spoor dreigen flink duurder uit te vallen dan gepland. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Kamer dat het tekort kan oplopen tot 245 miljoen euro. Met de aanpassing en uitbreiding van het spoor kunnen er meer treinen rijden. De staatssecretaris heeft ProRail gevraagd te onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt... omdat het tekort anders kan oplopen tot 500 miljoen euro. Het schip van hulporganisatie Lifeline met 224 vluchtelingen aan boord kan ook niet naar Malta. Gisteren werd het schip ook al door Italië geweigerd. Lifeline ligt nu net buiten de territoriale wateren van Malta. Het is nu onduidelijk wat er met het schip gaat gebeuren. Volgens de Maltese autoriteiten is er geen noodsituatie aan boord. Eerder werd het migrantenschip Aquarius ook door Italië en Malta geweigerd... en na veel gedoe in Spanje toegelaten. Morgen is er in Brussel een informele Europese top over de problemen met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. De Amerikaanse president Trump dreigt met een escalatie in het handelsconflict met de EU door de import van Europese auto's hoger te belasten. Op Twitter noemt hij een tarief van 20 De heffing is nu nog 2,5 procent. Het is een reactie op de verhoging van de Europese invoertarieven op onder meer cranberry sap, whisky en spijkerbroeken. Die waren weer een reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium.